Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier partijen komen vandaag met voorstellen om huiselijk geweld tegen vrouwen aan te pakken. D66, NSC, VVD en GroenLinks-PVDA willen onder meer dat hulpverleners beter worden opgeleid... zodat ze signalen van huiselijk geweld sneller herkennen. Je hoort politiek verslaggever Wilco Boom. En dan gaat het bijvoorbeeld eh, van de telefonist bij de politie... die die signalen beter moet herkennen... tot rechters die over gezagsregelingen gaan in gezinnen. Nou, en daarnaast willen ze dus dat eh, bijvoorbeeld leraren, artsen... andere professionals een, een wettelijke meldplicht krijgen... bij vermoedens van huiselijk geweld... zodat signalen niet langer blijven liggen. Ze hebben een heel pakket plannen en bieden die vanmiddag aan in Den Haag. In Amerika wordt nog altijd met man en macht gezocht naar degene die activist Charlie Kirk doodschoot. Die vertrouweling van president Trump werd gisteravond vermoord bij een universiteit in de staat Utah. Er werd iemand opgepakt, maar toen bleek dat het niet om de schutter ging, is die man weer vrijgelaten. President Trump zegt geschokt te zijn door de dood van Kirk. De organisatie van een festival in Gent heeft een optreden van een Duits orkest afgezegd... omdat de dirigent ook chefdirigent is van het Israëlisch Philharmonisch Orkest. Volgens het festival heeft hij niet duidelijk genoeg afstand genomen... van het genocidale regime van Israël, zoals de organisatie dat noemt. Een miljoen mensen per jaar maken er gebruik van, maar toch gaan ze waarschijnlijk worden opgedoekt. De helft van de waterbussen die van en naar Rotterdam gaan. Dat is voor deze mensen flink balen. Om werk, naar mijn werk te gaan. Iedere dag? Elke dag, ja, ja. De spits mag je niet met de fiets in de trein. Dus toen hebben we de waterbus genomen waar dat wel mag. Ja, voor veel mensen een uitkomst dus. Maar de lijnen naar Sliedrecht en Kinderdijk worden geschrapt... omdat het bedrijf achter de waterbussen dikke verliezen draait. Ja, het probleem met die twee lijnen is eh, te weinig passagiers en te hoge kosten. Eh, wij eh, moeten voor een kaartje van nog geen 5 euro... voor een enkeltje 25 euro toeleggen om naar Kinderdijk te gaan. En dat is op termijn gewoon niet meer houdbaar. De lijnen tussen Dordrecht en Rotterdam blijven voorlopig wel. En het weer nog af en toe wat regen, maar ook opklaringen met zon.